Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump en Ted Cruz lijken bij de Republikeinen nog de enige kanshebbers om presidentskandidaat te worden. Bij de voorverkiezingen gisteren in vier staten kwamen hun rivalen Marco Rubio en John Kasich er niet aan te pas. Cruz boekte duidelijke overwinningen in Kansas en Maine. Trump won met een kleine voorsprong in Louisiana en Kentucky. Dat betekent dat ze er allebei ongeveer evenveel gedelegeerden bij krijgen. Bij de Democraten werd gisteren in drie staten gestemd. Hillary Clinton won in Louisiana. Bernie Sanders pakte Kansas en Nebraska. Voor de onderlinge strijd maakt dat weinig verschil. Clinton heeft nog altijd een ruime voorsprong. In Honduras hebben vijf mannen een bloedbad aangericht in een biljartzaal. Ze, waren verkleed als agenten en openden het vuur met automatische wapens. Er vielen zeker tien doden. Waarom ze de biljartzaal in de hoofdstad Tegucigalpa aanvielen is niet duidelijk. Elke dag worden er gemiddeld 16 mensen vermoord in Honduras, meestal in het criminele circuit. In Delft zijn twee feestgangers in het water gevallen. Een van hen is bijna verdronken. Het gaat om twee jonge vrouwen die feest vierden op een binnenvaartschip. Hoe ze in het water terechtkwamen is niet duidelijk. Een van hen kon door omstanders uit het water worden gehaald en is naar het ziekenhuis gebracht. De tweede vrouw heeft een tijd lang in het water gelegen voordat duikers van de brandweer in Delft haar vonden. Ze is ter plekke gereanimeerd en ligt nu ook in het ziekenhuis. Ze zou er slecht aan toe zijn. Vanaf de vliegbasis Eindhoven vertrekt vanochtend een militair vliegtuig met hulpgoederen naar Griekenland. Aan boord zijn onder meer dekens, slaapzakken en veldbedden voor vluchtelingen, bij elkaar 25 ton. Vorige week vroeg de Griekse regering om hulp bij het opvangen van gestrande vluchtelingen. Het weer, hier en daar een bui, landinwaarts kan mist ontstaan, Minimaal rond het vriespunt.